10 van de 15 landen in de raad stemden voor een vliegverbod. Daarmee moet voorkomen worden dat kolonel Gaddafi zijn luchtmacht inzet tegen de opstandelingen. In de resolutie staat ook dat alle noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden om bedreigde burgers in Libië te beschermen. Het is uitgesloten dat in Libië een buitenlandse bezettingsmacht wordt gelegerd. Het is niet duidelijk wat er nu gaat gebeuren. Verschillende landen, waaronder Frankrijk, vinden dat er binnen enkele uren moet worden ingegrepen. Na een dag van hevige gevechten staan Gaddafi-getrouwe troepen inmiddels voor de poorten van het opstandelingenbolwerk Benghazi. Daar werd met gejuich gereageerd op het aannemen van de resolutie door de Veiligheidsraad. Er werd in de lucht geschoten en vuurwerk afgestoken. Premier Rutte is blij met de VN-resolutie. Via zijn woordvoerder spreekt hij van een helder besluit. De resolutie gaat verder dan alleen het instellen van een vliegverbod. Het maakt stevige maatregelen mogelijk om burgers in Libië te beschermen, laat Rutte weten. De premier vindt dat de resolutie duidelijk maakt dat de internationale gemeenschap het optreden van Gaddafi tegen zijn eigen bevolking niet meer accepteert. En minister Roosentaal spreekt van een ondubbelzinnige boodschap aan Gaddafi dat hij zijn gewelddadige acties moet stoppen. Naar verluidt is Nederland niet gevraagd om zelf mee te doen aan een militaire actie in Libië. PSV en FC Twente hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. PSV won in Schotland met 1-0 van Glasgow Rangers. Twente verloor met 2-0 bij Zenit Sint-Petersburg, maar won eerder in Enschede met 3-0. Ajax is wel uitgeschakeld. De Amsterdammers verloren met 3-0 van Spartak Moskou. Vorige week verloor Ajax thuis met 1-0. Het weer. Vannacht is het bewolkt en droog.